Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brussel half 1 vannacht de eerste dag van de EU-top afgesloten. De EU-leiders hebben van president Van Rompuy een nieuw voorstel gekregen over de meerjarenbegroting. En dat gaan ze nu eerst bestuderen. Vanmiddag om 12 uur gaat de top verder. Echt gezamenlijk vergaderd is er op de eerste dag niet. Van Rompuy voerde de hele dag afzonderlijke gesprekken met de EU-leiders over hun ideeën over de nieuwe meerjarenbegroting. Pas om 11 uur afgelopen avond kwam iedereen bijeen in de vergaderzaal en daar waren toespraken van Van Rompuy en voorzitter Martin Schulz van het Europees Parlement. Daarna werd de traditionele groepsfoto gemaakt. Van Rompuy zei dat het beraad in Brussel waarschijnlijk lang zal duren omdat de materie gecompliceerd is. Oud-president Sarkozy van Frankrijk is voorlopig niet langer verdachte in de zaak Betancourt. Dat zei zijn advocaat nadat Sarkozy twaalf uur lang was ondervraagd op het politiebureau van Bordeaux. Sarkozy werd ervan verdacht dat hij grote sommen geld heeft aangenomen van Liliane Betancourt, de schatrijke erfgename van het cosmetica-concern L'Oréal. Het geld zou bestemd zijn geweest voor zijn verkiezingscampagne in 2007 om leider van de centrumrechtse partij UMP te worden. Volgens een advocaat is Sarkozy nu formeel getuige in de zaak. Bij een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 tussen Hogeveen en Assen zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zaten in de vrachtwagen die door nog onbekende oorzaak kantelde ter hoogte van Spier. De aanhanger, geladen met veevoer, kwam dwars op de weg te liggen. De A28 is tussen afrit Dwingelo en Bijlen in noordelijke richting afgesloten. De weg wordt vannacht schoongemaakt en gerepareerd. En dat gaat volgens de politie uren duren. De twee gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen.